Het zijn er nu in totaal bijna 1700. Ook Karins kinderen werden bij haar weggehaald. Op een gegeven moment woon je met vijf kinderen samen. En binnen twee weken sta je alleen. Je staat echt compleet alleen. Je hebt een torenhoge schuld, je hebt geen huis, je kan nergens terecht. Je hebt gewoon niks meer. En nu ben je alles weer aan het opbouwen eigenlijk. Maar je kan niks opbouwen, want je hebt de helft van je gezin niet. Er kwamen vorig jaar nieuwe slachtoffers bij... en er hebben zich ook mensen gemeld die eerder al de dupe werden... van het harde optreden van de Belastingdienst. Palestijnse journalisten beschuldigen Israël van moord op een journaliste. Shireen Abu Akhle werd vanmorgen doodgeschoten toen ze verslag deed van een inval bij een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanoever. Zij is een bekende Palestijnse journaliste. Ik denk zelfs een van de bekendste Palestijnse journalisten die al dan 20 jaar voor Al Jazeera werkte. Verslag deed met name vanuit de Palestijnse gebieden en Israël. Haar dood zorgt dan ook voor veel geschokte reacties onder Palestijnen die ook meteen de vinger wijzen naar Israël. Die zeggen dat zij dus gedood is door Israëlische troepen die op op dat moment een inval uitvoerde in dat vluchtelingenkamp bij Jenin, wat de laatste weken heel vaak gebeurt. Nou, Israël bestrijdt die lezing. Israël zegt dat dat nog niet helemaal duidelijk is en zegt waarschijnlijk dat het Palestijnse militanten waren. Al Jazeera, waar de journalisten dus werkten, zegt geschokt te zijn en noemt het een schaamteloze moord die een schending is van internationale wetten en normen. En sinds corona wordt er op veel werkplekken online vergaderd. Overal kun je inloggen een politicus in Canada deed dat next level. Hij vergaderde mee met het parlement vanaf de wc verderop in het gebouw. Zijn collega's herkenden de plek. Madam Chair, um, I just was wondering if you could look at who's participating online. I believe that someone might be participating from in a washroom. Ja, hij had zijn telefoon op een richeltje boven de wc-pot gezet. Andere parlementariërs noemden dat een belediging van de democratie. En dus kwam er een sorry. I take this matter extremely seriously and I promise never to repeat this error again. Het ging in het Canadese parlement eerder al mis. Vorig jaar liep iemand per ongeluk naakt in beeld toen hij zich omkleedde na een rondje hardlopen. Het weer op veel plekken zonnig, op de Wadden wat meer bewolking. Het wordt 17 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N201 van Uithoren naar Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file... en de vertraging is een klein kwartier.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 I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. unanswered So much I've never broken through look at this man So blessed with inspiration Look at this soul Still searching for salvation I don't know much But I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know. Docenten Annemarij neemt je mee in de yoga van bewustzijn. Laat de energie door je lichaam stromen en kom in balans door kriyaan serieoefeningen, meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. 1 euro per keer. Dinsdag 17 mei tot en met 12 juli 9 uur 45 tot kwart over 11. Het is een open inloop, maar om 10 uur gaat echt de deur dicht. Locatie is Pluspunt. De volgende is Fleetwood Mac Need your love so bad.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 Na een achtjarig bestaan tussen 1982 en 1990 maakte de band in 2010 zijn comeback. De band werd in 1986 opnieuw gevormd en ging in 1988 weer uit elkaar. Hiervoor hadden de heren al wel het een en ander uitgebracht, maar niet onder Mr. Mister. Ze scoorden hits als Broken Wings en Kyrie. Hier is Mr. Mister met Broken Wings. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. waren Kenny Rogers en Dolly Parton met Island in the Stream. Ook dit voorjaar kunnen inwoners van de gemeente Zandvoort weer gratis stoeptegels inruilen voor plantjes. Iedereen die zich voor 22 mei online aanmeldt via spaarlanden.nl groener kan meedoen aan deze actie. Wel geld, op is op. Dus wees er snel bij. Draag je ook bij aan een groener leefomgeving in de gemeente Zandvoort? Dat kan al heel eenvoudig door stoeptegels te verwijderen en plantjes te planten. Dit zorgt voor een betere afvoer van regenwater en afkoeling tijdens de warme dagen. Trekt vogels aan, bijen, vlinders en andere insecten en zorgt voor meer biodiversiteit. Als je mee gaat doen aan deze actie, haal je tegels weg uit je tuin of langs je gevel in plaats je er plantjes voor terug die krijg je gratis van de Spaarlanden. Nadat je hebt aangemeld, neemt Spaarlanden contact met je op... voor een afspraak om jouw tegels op te halen en de plantjes te bezorgen. Je kunt minimaal een halve vierkante meter, 0,5 vierkante meter... en maximaal 2 vierkante meter aan tegels omruilen. Per vierkante meter ontvang je 4 plantjes... met een maximum van 8 plantjes per huishouden. De afmetingen van een stoeptegel is 30 bij 30. Belangrijk om te weten, Spaarnelander neemt alleen tegels mee die je uit je tuin of langs de gevel hebt gehaald voor deze actie. Dus maximaal 2 vierkante meter aan tegels per huishouden. dit waren de Miami Sound Machine met Conga. En we gaan door met Middle of the Road Sacramento. cultuuragenda van vandaag. Pianoconcert door Martin Oei, Tom en Jerry in de Tuinen der Lusten. Protestantse Kerk, zondag 15 mei vanaf 3 uur s middags. De inloop is vanaf half 3 en de toegang is 5 euro per persoon. Aanmelden of informatie via info at classicconcert.nl Live on stage. Leerlingen New Wave pakken het podium. Het lokaal Zandvoort zondag 15 mei van 1 uur tot 3 uur. Toegang gratis, iedereen is welkom. Kees de Muis voor kinderen, speelzolder in het Zandvoort Museum. Zandvoort Museum geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur middags. En de kinderen is gratis. Architect Chris Wagenaar en zijn verzameling. Einde jaren 50 vestigde Chris Wagenaar zich in Zandvoort als architect. Chris had een bijzondere voorliefde voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. In 1970 werd Chris Wagenaar bij de oprichtingsvergadering van het genootschap Oud-Zandvoort tot voorzitter gekozen. Dat is hij tot 1982 geweest en daarna was hij vicevoorzitter tot zijn overlijden. Chris had in zijn hart van Zandvoort verloren. Hij stimuleerde de contacten met andere kunstdorpen... vooral om de oorspronkelijke klededrachten vast te leggen en te behouden. In 1975 pleitte hij voor de oprichting van een oudheidskamer... om daarin schilderijen, afbeeldingen en gebruikersvoorwerpen... van vroeger te bewaren voor de komende generaties. De familie Chris Wagenaar heeft ondanks een schenking gedaan aan het Zandvoort Museum... voor een deel van zijn verzameling. Met name de prachtige schilderijen en boomschuiten zijn te zien in de voorste twee zalen van het Pop-up Museum. Het Pop-up museum, is in het raadhuis geopend van vrijdag tot zondag van 12.30 uur tot 16.30 uur. Weet schat, we zien het soms een beetje Soms lijkt de wereld om je heen koud en zomer ZFM.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 en Pitbull John Ryan met Fireball. En we gaan door met Zanger en Evans in the year 2525. In the year 2525 If man is still alive If woman can survive, they may find ten thousand years, man has cried a billion tears for what he never knew.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 Ze had vandaag dus 96 jaar geworden. En dan hebben we Holly Valance een actrice en een zangeres. En ze is geboren in 1983 en die wordt dus vandaag 39 jaar. Holly Valens is een Australische actrice en zangeres. Ze heeft een Servische vader en een Britse moeder, maar is in Australië geboren. Valens speelde als actrice onder meer 250 afleveringen de rol van Felicity en in de Australische soap Neighbours. In 2002 bracht Valens haar eerste muziekalbum Footprints uit. In Nederland kwam de, van dit album drie liedjes in de top 40. Kiss Kiss, gebaseerd op het nummer Simarik van de Turkse zangeres Tarkan, was de grootste hit. Ze bracht in 2003 nog een tweede album uit, getiteld State of Mind. Maar na tegenvallende verkoopresultaten werd ze ontslagen door haar platenmaatschappij. Hierna richtte ze zich vooral op acteren. Hier is Holly Valens met Nighty Girl. clutching hands. I hurt. Hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching. Is zit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.